Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aardbeving in Afghanistan zijn tenminste 250 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het staatspersbureau. Er zijn ook honderden mensen gewond geraakt... en de verwachting is dat het aantal slachtoffers snel zal oplopen. De beving had een kracht van 6,0 en was vooral in het oosten van het land goed te voelen... bij de grens met Pakistan. Het gebied ligt in de bergen en is lastig te bereiken voor de hulpdiensten. Op beelden is te zien dat hulpverleners helikopters gebruiken om bij de slachtoffers te komen. De politie in Oekraïne heeft iemand opgepakt voor de moord op oud-parlementsvoorzitter Parubi. Hij werd zaterdag op straat doodgeschoten door een man die deed alsof hij een bezorger was. De verdachte heeft inmiddels een verklaring afgelegd, maar wie hij is en waarom hij Parubi doodschoot is niet bekend. De populairste Bijbel-app van de wereld slaat gevoelige informatie van gebruikers op. De krant Trouw schrijft vanmorgen dat de app met, met het rode Holy Bible-icoontje... bijvoorbeeld bijhoudt welke zelfhulpteksten je leest... over pornoverslaving en onvruchtbaarheid. Ook wat je in je gebedendagboek schrijft in die app wordt opgeslagen... De Bijbel-app is wereldwijd bijna een miljard keer gedownload. In Nederland staat hij op 3,3 miljoen apparaten. En flink schrikken voor mensen in een pretpark in Pennsylvania in Amerika. Er was een jongetje op de monorail, een soort treinrails, geklommen. Op ongeveer 10 meter hoogte liep hij over de smalle rails. En dat zagen andere pretparkbezoekers gelukkig. Keep going, no! No, keep going! No, this way! god. Via het dak van een andere attractie kon iemand het jongetje oppakken... en voorkomen dat hij naar beneden zou vallen.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 Het epicentrum lag bij de grens met Pakistan. Meerdere voorpagina's van kranten zijn vandaag zwart. Het is een protest tegen het doden van journalisten in Gaza door Israël. In Nederland doen NRC en de Volkskrant mee. in België zijn tien mensen opgepakt na een drugsvondst in de haven van Antwerpen. Onder hen zijn zeven Nederlanders. De douane vond 1200 kilo cocaïne die met een schip de haven was binnengekomen. Het weer in het oosten en noordoosten regen. Later op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag kan nog een bui vallen. Het wordt 21 tot 24 graden.